Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Arabische landen als Jordanië en Egypte moeten als het aan president Trump ligt... vluchtelingen uit de Gazastrook opvangen. Volgens persbureau AP wil Trump een groot deel van de Palestijnse bevolking uit Gaza hebben. We ruimen het hele ding gewoon op, zei de president tegen journalisten aan boord van Air Force One. De Amerikaanse president is in Jordanië geweest en heeft nog een ontmoeting gepland met de Egyptische president Sisi... De VS gaan ook weer zware bommen leveren van 2000 pond aan Israël. Oud-president Biden had die leveringen stopgezet uit zorgen om bombardementen op Gaza. In de Soedanese regio Darfur zijn bij een aanval op een ziekenhuis 70 mensen omgekomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zit de paramilitaire groep RSF achter die aanval. Het ziekenhuis ligt op de frontlinie, terwijl artsen hun werk blijven doen. De aanvallen tussen RSF en het Soedanese leger zijn de afgelopen dagen steeds heviger. En daarbij zijn honderden burgerslachtoffers gevallen. In Los Angeles is het voor het eerst in weken weer gaan regenen. De stad in Californië wordt al weken geteisterd door hevige natuurbranden. En dankzij de regen lukt het de brandweer beter om de branden die nog woeden te blussen. De vele regen heeft al één groot nadeel. Mogelijk komen er zelfs wolkbreuken. En door de verbrande grond kan het water niet de grond in... en ontstaat de kans op modderstromen. Inwoners van de heuvels in Altadina worden daarom aangeraden om zandzakken neer te leggen tegen overstromingen. De natuurbranden hebben zeker 28 mensen in L.A. het leven gekost. de brand die gisteren woedde op een bedrijventerrein in Goes is opnieuw opgeleid. De vlammen slaan uit het dak van het bedrijf waar elektronica wordt gerepareerd. De rook die vrijkomt daarbij is giftig, meldt de Zeeuwse veiligheidsregio. De brand blussen is lastig door isolatiemateriaal dat nog in het pand ligt. De brandweer heeft een blusrobot ingezet. Er is niemand gewond geraakt. Het weer in de ochtend op veel plekken zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe met kans op buien.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 And here is the reason, my dear, your magical charms. The night is cold the trees are bare But I can feel the scent of roses in the air It's June in January Because I'm in love I'm really in love But only because I'm in love with you scent of roses in the air. It's June in January because I'm in love, but only because I'm in love. With you hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie vandaag. Alco Beuving. En ik, ja, we gaan een reis maken door het eh, rijke eh, jazzlandschap ik weet niet hoeveel soorten jazz er bestaan... maar ik beperk me tot een, een aantal van de bekendere soorten. En we trapten natuurlijk af met eh, onze traditionele opener... Julie London van Calendar Girl, June in January. Nou, ik moet zeggen, het ziet er vanochtend lekker eh, eh, ja, mooi uit. Een zonnetje, ik zie de narcissen al bloeien... dus wie weet gaan we de goede kant op naar de zomer. er staat van alles op het programma... Dus eh, Count Basie, ik zie Frank Sinatra voorbij komen. Indra, Rios, Moore, eh, Blue Sands, Louis van Dijk. Nou, kortom, te veel om op te noemen. Laten we gewoon gaan draaien. En een eh, cd'tje, wat ik zelf een leuk cd'tje vond... dat was een cd'tje van Count Basie en Friends. Dat werd de gelegenheid van zijn honderdste eh, ja, van zijn geboortedag uitgebracht. En dat waren allemaal opnames met kleinere groepen. En een nummer wat ik daarvan eh, heb uitgezocht vandaag... Het komt van een cd, die heet... even kijken hoe die precies heet, die cd... Eh, Count Basie and Friends... The 100th Birthday Bash. En ik doe daar iets van... She's a Funny That Way... met Illinois Jacket, Count Basie Band. Ja, die eh, plaat, of cd moet ik zeggen, werd natuurlijk uitgebracht in 2004. Want eh, eh, deze meneer werd in 1904 geboren. Dus uh, mooie, mooie cd, leuke nummers. Allemaal hele bekende jazzmuzikanten. Dus het is materiaal tussen 57 en 1962 wat ze hierop verzameld hebben, dacht ik uit mijn hoofd. zeer de moeite waard. Onlangs is er een cd uitgekomen van, of moet ik weer zeggen, opnieuw. L.A. is My Lady, een cd van Frank Sinatra. En eh, ja, we zitten toch nog een beetje in de retro-hoek, zou ik bijna zeggen. Daar staat ook een mooi nummertje op, dus deze. Iedereen kent hem. After you've gone and left me crying after you're gone. There's no denying you'll feel blue, you're gonna be sad. You'll miss the dearest pilot you ever had. There'll come a time, don't you forget it. Yeah, there'll come a time when you're gonna regret it. Someday, when you get lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only after you're gone, after you've gone away. You'll miss the slickest partner you ever had. someday when you get lonely Your heart will break like mine and you'll want me only After you've split, after you've flown the coop You should have stayed through all that nasty weather. Someday, while you're feeling badly, you'll need the only one who loves you ever so madly. But I'll be gone, yes, I'll be gone mooie cd geworden van Frank Sinatra... met het orkest van Quincy Jones, eh, After You're Gone. Mooi nummertje. Eh, volgens mij is deze uit 2024 uitgekomen, deze cd. Eh, tijd voor een van de giganten uit de jazz. Dan heb ik het over Charlie Parker. Daar is ook iets van uitgekomen. A Bird in Kansas City. En ja, dat, de kwaliteit is niet zo best. Dat zijn natuurlijk hele oude opnames. Maar het is toch wel de moeite om daarnaar te luisteren. En ik ga even kijken, het nummertje Body and Soul draaien. In de Vic Damon version. Komt-ie. Body and Soul, Charlie Parker. Bird in Kansas City. Lee Parker natuurlijk. En eh, ja, dat klinkt toch wel mooi hoor. Het is wel een grondlegger van heel veel... Eh, eh, een inspiratiebron voor heel veel jazzmuzikanten geweest. ja, in deze programma's proberen we toch ook altijd wat mensen te draaien... die niet zo bekend zijn. En ik kom ook bij een Amerikaanse zangeres, Indra Rios Moore. Volgens mij heeft ze onlangs ook nog een cd uitgebracht. Een jaar of wat geleden. En die heeft een prachtige stem. En van haar cd'tje... Heartland, dacht ik dat het was. Ik moet even kijken in de, wat ik daar heb staan. Eh, oh nee, van de cd Carry My Heart. Een cd'tje uit 2018. Eh, daar ga ik iets draaien. Eh, de titelsong. volgens mij is deze dame... Ja, volgens mij woont ze in Spanje en is van oorsprong Amerikaans. En treedt ze veel op met Deense muzikanten. Dus een, ja, een wereldreiziger zou ik bijna zeggen. Maar prachtig. Ook zeer geëngageerd. Want was geen fan van Trump. Want uh, daar heeft ze eh, ook wel het nodig over gezegd. En in haar teksten verwerkt. Oh Lord, love you so. You have my heart. Oh, hope that you will love my sister also. Oh Lord, carry my heart across the world. Oh, hope that you will love my brother also. The one who walks across border to border. just to be stil van wordt, zou ik bijna zeggen. Mooi. Heel mooi. En haar naam Indra Rios Moore van de cd eh, Carry My Heart. Cd uit 2018. Eh, ja, aanrader. Ehm, ook een aanrader is de eh, pianist Martial Solal. Een, ja, geboren in 1927 en volgens mij is hij heel oud geworden. Volgens mij is hij nou, 2024 nou, overleden bijna, uh, is echt eh, bijna 100 geworden, die man. En die, daar is nog een, opname van verschenen, live in Otto Broen. En dat is in 2018, een van zijn voorlaatste concerten is dat geweest in München. Eh, ja, het is een hele bekende pianist. Zeker in, in Frankrijk van hem wordt gezegd dat hij niet zo'n heel groot repertoire had... en dat hij al zijn nummers wel honderden, honderden keren eh, gespeeld heeft. Maar eh, iedere keer zag je toch kans om het weer anders te laten klinken. Het is toch wel een eh, virtuoos. Ik ga, ga, je laten luisteren naar een nummer van hem. En dat heet Histoire de Blues. Zoal een Franse pianist, eh, eh, tijdens het concert in 2018. Nou, volgens mij was hij wel in de 90 toen al. Eh, en live in Otto Broen, dat is volgens mij in München. 2022 is deze cd uitgekomen. ja, we reizen verder door het landschap van de, de jazz. En dan komen we terecht bij een project van... eens even kijken, een project van... Esther van Hees en Reindert Kracht het project noemen ze Blue Sense. Met een stem en een bas creëert eh, deze band een spannende, intieme combinatie. Eh, ja, het is een beetje jazzpop. Eh, het zijn prachtige liedjes. Het is een beetje filmisch, het is dromerig, het is droevig, het is eigenzinnig. Ik zou zeggen, luister naar Blue Sense. en ik, ik, heb gekozen voor het nummer wat iedereen kent van Françoise uh, Ardi. Uh, Tous les Blue Sense, Esther van en eh, Van de Kracht. Tous les garçons et les filles de mon âge se main dans la rue deux par deux et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main. door Esther van Hees. En eh, op de bas eh, Reindert eh, Kracht. Het is een mooie combinatie. Ze hebben twee cd's uitgebracht. Dit is van hun laatste cd, For You. Volgens mij is het een cd'tje uit, on, wat onlangs uitgekomen is. Blue Sands hoor je meer van. De moeite waard. En na Blue Sands gaan we een beetje terug in de tijd... En weliswaar naar 1994, naar de combinatie Louis van Dijk, wie kent hem niet, en Rogier van Otterlo. Eh, Louis van Dijk, Rogier van Otterlo, wat had ik daarvan neergezet? Even kijken hoor, wat ik hem heb neergezet. Ik moet hem ergens hebben. Het is je op te zien. Hier. Oh nee, ik doe eerst een nummertje van eh, Rogier van Otterlo komt Skylark, Rogier van Otterlo. Ja, dat was eh, Rogier van Otterloof van een cd'tje De Best. Of Rogier van Otterloof volgens mij 1978 of zo. Er zat ook nog een tik in. Kon je nog, eh, maar goed. Eh, een zangeres die ik ook zeer de moeite waard vind. En eigenlijk die eigenlijk niet zo bekend is. Dat is, even kijken hoe ze ook weer heet. Irna, Irna Thomas. En eh, Irma Thomas. En dat is een, eh, ja, een beetje R&B zangeres. Eh, ze is een tijdgenoot van Aretha Franklin en Etta James. Maar ze heeft nooit zoveel commercieel succes gehad. Ze had wel een stem die klonk als een klok. En heeft aardig wat cd's uitgebracht. En ik ga iets draaien van haar. En dan kies ik voor een nummer wat wel bekend is geworden in... I, Need Your Love So Bad. En dat is staat op een cd'tje... The Sweet Soul Queen of New Orleans. Dat is ook haar bijnaam. Irma Thomas. lead me through the night. I need someone arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and until it ends, I need your love so bad. Tonight, I need someone to stand up and tell, tell me when I'm lying. And when the lights are low, and it's time to go, I need your love so bad. give it up. Bring it home to me. Write it, write it on a piece of paper so it can be read to me. Just tell me you love me. Stop driving me mad because I, I need your love so bad. I need a soft voice to talk to me at night. Don't worry, baby, we won't fuss about. Listen, listen to my plea. Bring it on home to me. I need your love so bad. de Soul Queen of New Orleans. Eh, mooie zangeres. En ook een bijzonder mens hoor. Want ik lees net in haar levensbeschrijving dat ze op 19-jarige leeftijd al twee keer getrouwd was geweest en vier kinderen had. Dus dat moet wel een eh, ruig eh, leven geweest zijn van Irma Thomas. Ehm, Lionel Hampton en Stan Getz. Nou, of die daar nou zo'n ruig leven hebben gehad, ik vermoed van wel. Louise. en Stan Getz, eh, Louise. Mooi nummer. Ik zag overigens wel dat het ruim zes minuten duurde. Maar goed, ik heb geen erg in omdat ik het mooi vond. Eh, we draaien oud en nieuw door elkaar. En eh, nieuw is voor mij een, een, dame die heet Tania Grubbs. En die komt uit Amerika en die werkt vooral in Pittsburgh. Hoewel ze geboren is in Ohio. Maar al vrij jong naar Pittsburgh ging. <coughs> Sorry. Pittsburgh, een stad in eh, Pennsylvania... waar echt een heel veel grote uh, uit de jazz vandaan komen. Earl Hines, Mary Lewis Williams, Art Blakey, Kenny Clark. Kortom, heel veel mensen. En nu deze Tania Krups. Eh, mooie LP, een soort, of cd moet ik zeggen... met een ode aan Pittsburgh. En ik draag van deze cd Tania Grubbs Quintet... Slow Hot Wind, bekend nummertje. de mooie klanken van deze song van Mancini was die geloof ik... Slow Hot Wind. Uh, wordt ook veel gespeeld door eh, jazzmuzikanten. En dit werd deze keer vertolkt door eh, Tania Grubbs Quintet. Een opname, volgens mij is dit jaar 2024. iets heel nieuws, dat is van Benjamin Lakner... Die heeft een nieuwe, dat, is een pianist. En die heeft, eh, volgens mij is deze cd pas 2025 uitgekomen. Eh, die speelt op de piano Matthias Eck. Eik, moet ik zeggen, trompet, Mark Turner, Amerikaan tenorsaxofoon... Linda Mehan O, eh, contrabas en Mathieu Charens op de drums. Het is een mooie cd geworden, mooie muziek. Benjamin Lakner van de cd Spindrift, splinternieuw. Even kijken welke ik doe. ik doe Out of the Folk. Benjamin in, Lakner. Mooiste tegenwoordig, Spindrift. Dat is samen met Matthias Eijk, Mark Turner, Linda May Han O. Oh, en nou, dat, zoals die trompet en die, en die om elkaar heen gaan. Prachtig, prachtig. Mooiste day, splinternieuw. Eh, eh, zeer de moeite om te beluisteren. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz Samenstelling en Presentatie uh, Auke Beuving. Fijn dat je luistert trouwens. Uh, we hebben nog even tot de klok van 11 uur. En ik had al iets gedraaid van uh, Irma Thomas. En dit is ook een nummertje van haar uit 1964. Later is dat nog een keer gecoverd door Tracy Oemen. Je kent het. Ja, dat is natuurlijk eh, de gouden jaren. Irma Thomas, wat een stem. En wat een, ja, zo onbekend. Zulke mooie plaatjes gemaakt. Ik hoop dat je twee uur ook blijft luisteren. Want er staat nog heel veel leuke muziek op de rol. Ik zou zeggen, pak een kop koffie.